Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties... heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken... hard uitgehaald naar de VS. Als de Amerikaanse sancties tegen zijn land van kracht blijven... geeft Noord-Korea zijn kernwapenarsenaal niet op, zei hij. Zonder vertrouwen in de VS is er geen zekerheid... over onze nationale veiligheid, zei de Koreaanse minister. Hij lijkt daarmee te reageren op de uitspraken van president Trump donderdag... Die zei dat de sancties tegen Noord-Korea van kracht blijven... tot de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland een feit is. Op het eiland Sulawesi komen steeds meer hulpverleners... om lichamen van slachtoffers te bergen. Dodental als gevolg van de aardbeving en tsunami gisteren... is opgelopen tot bijna 400. De vrees is dat het totaal aantal doden veel hoger ligt. Vooral de kuststad Palu is zwaar getroffen. Verspreid door die stad liggen blauwe lijkzakken... Het Rode Kruis heeft rekening nummer 6868 opengesteld om geld te werven voor de hulpverlening bij de ramp op het Indonesische eiland. Een Egyptische mensenrechtenactiviste is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar... omdat ze op sociale media een video plaatste waarin ze kritiek uitte op de regering. In die video zei ze dat de Egyptische regering faalt in het verbeteren van de levensomstandigheden... en in het beschermen van vrouwen tegen seksuele intimidatie. De activiste Amal Fati moet ook een boete van omgerekend bijna 500 euro betalen. Een arrestatieteam heeft in een pand in Hattem twee mensen opgepakt vanwege een incident in een bos. Er zijn berichten dat in het bos geschoten is. Een boswachter had twee mannen zien wegrennen. De politie zei aan het begin van de avond dat een pand in Hattem wordt doorzocht. Verder vindt in het bos sporenonderzoek plaats. De politie hoopt zo vast te stellen of er inderdaad is geschoten. Het weer, het blijft droog en het wordt op steeds meer plaatsen helder. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt in het oosten... tot een graad of 8 langs de kust. Morgen geregeld zon, met in de loop van de dag wel steeds meer wolken...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 Be prepared to go on a ride. De zaterdagavond de Euro Breakdown. Oh, jongens, het is 4 over 7. Dat betekent maar weer één ding. We zijn er weer klaar voor. <laughs> We zijn er ook klaar mee. Nee, je komt niet daar <laughs> nou bij. Ja. Nee, we zijn er weer. We zijn weer helemaal klaar. Patrick eh, die is helaas vanavond is niet aanwezig. Want die, eh, hij heeft pech met zijn auto. Staat nog in Amstelveen. Ik heb nog voorgesteld om te rennen, maar... Ja, heeft hij één keer gewonnen en dan geeft hij het gewoon gelijk op. Ja. Vanity, misschien dat je dat gemist hebt, maar Patrick heeft eindelijk Je Moet Me Weten gewonnen. Echt waar? Wel de kindereditie. Ja, ja. <laughs> Hij poelt een Nico Rosberg. Waarom... Oh. Waarom was ik er niet bij? Nou ja, dit, was echt, dit, waren, dit waren gewoon... Patrick die begon ook heel goed. Ja? En eh, de tweede verloor hij. En de derde, ja, dat was gewoon eh, ja, puur geluk. En wat waren de vragen, als ik weet het maar? nee, wacht, de eerste, eh, waar wonnen de eerste twee vragen? Oh. De eerste vraag was welke, welke kleur de vlag van Luxemburg had. Ja. En de tweede vraag was volgens mij de pot van Suske en Wiske. Ja. Nee, dat was de derde vraag. De derde die vraag al twee de tweede Geen idee. absoluut, absoluut. En dus, hebben toch wel verloren, dus dat maakt niet uit. Nou ja, dit, dit was op zich een vrij makkelijke editie. dus ja, Jongens, voor de, voor de rest van het programma hebben we eigenlijk nog genoeg te doen. We hebben er weer een heel gevuld programma. We gaan onder andere het Oktoberfest bespreken. Want het Oktoberfest is natuurlijk ook in Zandvoort eh, weer dit jaar. En eh, ja, voor de rest kan ik alleen maar zeggen dat we de heerlijkste 40 platen weer van heel, van heel Europa weer klaar hebben staan. Genoeg nieuws, genoeg leuke tijdjes, tips en ook je moet het weten vandaag. Maar we gaan eerst lekker door naar Selena Gomez met Back to You. We komen straks weer bij jullie terug, dus eh, blijf zeker hangen. a shot. Thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you. my head, and I could get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. got it right mirror playing old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. break my heart in two. But when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you. Gomez, Back to You. Lekker jongens. We gaan altijd terug naar elkaar. Heerlijk. Jongens, laten we het weekend eens even kort even bespreken. Want ik eh, ben natuurlijk uitermate benieuwd hoe jullie weekend was. Mijn weekend kunnen jullie wel raden. Wat? Ik kop voor jou. ik, was was verward door het meerdere lagen van geluid. Eh. Yep. Ja, dus vertel jongens, wie wil er beginnen? Wie trapt hem af? Trapt hem af. Ja, die voor mij is niet zo heel spannend tot nu toe. Ik heb eh, heel veel gewerkt deze week. Mhm. Dus het is nou gewoon even bijtanken. Ah, ja. oké. Bijtanken in de vorm van alcohol? Ook. Ook. Zeker. <laughs> Vooral slapen. Oh, ja. dat vind ik dan iets minder. Ja, ja ik vind het eh, wel heel erg fijn. Hm. Ga je nog wat doen voor de rest? Geen planning, slapen? Even op en eh, een borreltje doen. Oh. wel alcohol? Tuurlijk. Goed bezig, goed bezig. Kijk. Waarom niet? <laughs> nou ja, eh, elke dag het liefst. Ja, ja, ik heb begrepen dat jij een, eh, een zeer eh, uitgebreid weekend hebt. dat klopt, ja, ja, ja. Mijn weekend is op donderdag begonnen. Echt waar? En dat begon in de vorm van een kwartaalafsluiting van mijn, van mijn werk. Ja. daar, werd, daar, kwamen alle klanten, plus één van iedereen kwam, kwam langs. En uh, wow. helemaal kapot. er zijn mensen gaan slamdunken op tafels, er zijn laptops van het drama. Precies. Dat. Laptops van, van de tafel gegooid. Eh, mensen over het balkon heen gekotst. Dat was echt... Zeg maar, iemand heeft in het, in het, voorgangetje van het toilet gekotst. Dat was echt, echt heel grappig. Wat? Eh? En toen heb ik de hele vrijdag niks gedaan, omdat ik zo brak als maar kon was. Ik heb ook daar geslapen. En uh, <laughs> ja, tot tot dusver best rustig nog. En, ja. Vanavond is natuurlijk uh, eh, Bakotrein 13 eh, of 14, wat weet ik veel wat het is. 13. 13, Hoe is Bakotrein 12 afgelopen? Dat was vorig weekend. Dat was eh, erg, erg, erg snel. Ja. En heftig. Ja. En uiteindelijk is het ook iets van 6 uur geworden of zo. Dus het <laughs> was, was een topavond. Maar Bakotrein 13 staat dus, staat dus letterlijk voor de deur, om het zo te zeggen. Dus jullie gaan binnenkort weer helemaal naar de ratten. Binnen de komende 4 uur, ja. Oh, nou, Hartstikke goed. En trots op jullie. Dank je. Dank, dank En jij, Mike. En jij? Ja, eh, ik, ik, kan, kan eh, doen alsof ik een heel ruig, eh, ruig weekend heb. Maar ja, ik ben natuurlijk vader geworden van, van mijn tweede dochter, ehm, Fien. En ik hoor eigenlijk vanaf het moment dat zij geboren is... hoor ik niets anders dan, dan dit in principe. Ik hou heel veel van haar. Maar dat, is eigenlijk, dat zijn mijn, mijn dagen en weken nu mm. eigenlijk weer de laatste periode. Ik ben weer van voren af aan begonnen. Dus, eh, maar het gaat allemaal voorspoedig, het gaat allemaal goed. Dus ik, mag niet klagen. Dit zijn toevallig ook de leukste maanden voor Mike. Want over twee maanden mag Mike weer minister van kerstzaken. Ja, over twee eh, maanden word ik inderdaad weer eh, minister van kerstzaken. En <laughs> dat betekent maar één ding. Dat ik echt mijn hele huis kerst ga versieren. Mijn innerlijke styliste, kerststylist wordt wakker dan. En eh, ja, eh, die, die heeft er onwijs veel zin in. Ik had eh, gisteren alweer, vorige week al berichtjes gekregen... nog zoveel dagen tot en met kerst. Ik, ik, ik, zit ook sinds vorig jaar ook op een pagina... die echt letterlijk iedere dag aftelt van nog zoveel dagen en dan is het oh, kerst. Ik vind dat zo vreselijk. Prima, heerlijk. Kom je ook bij mij langs? ik heb me, vorig jaar heb ik niet alleen mijn eigen huiskamer versierd... maar ook de huiskamer van kennissen. ik ben compleet losgegaan met alle kerstversieringen die zij hadden. dus ja, het, het, was zeer, zeer gevuld. Dus ja. ja. Ik zie je echt wel helemaal gaan. Ja, en het, het, erg, het, het raar is voor de mensen die mij kennen... en in ieder geval die dit niet weten... denk ik dat het gewoon echt een shock is. Dat ik gewoon echt gewoon... Toen jij het mij voor de eerste keer vertelde... I'm gay for Christmas. I'm gay for Christmas. Ben je een stylist of een styliste? Nou, ja. ja Zo ja, ja. ja ik, ik, vind mezelf altijd wel een styliste. Ja, dat, dat, ben ik, zijn, we het zijn we mee eens, denk ik. Ja, nou, ja, nou, maar dat, dat voor de rest. Dus eh, ja, ik, ik ben mij nu langzaam aan het opmaken voor eh, ja, de, de voorbereiding op kerst. Dus, eh, dus ja. Ja, dat en allemaal nog veel meer. Straks natuurlijk eh, komen we daar weer nog even, misschien nog even terug. We hebben natuurlijk ook Oktoberfest hier in, in Zandvoort. gaan we straks nog even een stukje erbij pakken. Want Oktoberfest eh, duurt normaal gesproken twee weken. Wij vieren het dus eigenlijk een beetje op het einde hè, van Oktoberfest. In Duitsland, in München duurt het dus twee weken. Dat is van 15 september en tot en met 1 oktober. dit is nog de eerste week. Ik dacht dat dit de eerste week was nog. Nee, nee, nee. Nee, oh. maar dan gaan we, dan gaan we straks gaan we daar induiken. Dus eh, daar komen we uiteraard nog heel veel op terug. Wij gaan ondertussen gaan wij door naar Kaigo Miguel Remind Me To Forget. En dan gaan we jullie na half of acht eens even wat, eh, wat meer vertellen over, uh, ja, over Oktoberfest... en eh, ja, waar je dat hier kan gaan vieren in Zandvoort.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 Maybe you left your mark, reminding me. Get to forget your love. wanna see my fix me up. Alleen jij, alleen jij. Ja, dat, zingt dan, eh, dat zingen ze dan. Cheat Coach, Little Mix. Only You. En we hebben nieuws, jongens. We hebben nieuws. Want eh, ja, eh, de, de, de, de man van het levenslied is er niet meer. Koos Alberts, 71 jaar, is deze week overleden. Eh, Koos Alberts is eh, vrijdag overleden. Eh, zo maakte dus zijn vrouw Joke bekend. onze grote kanjer die de afgelopen vijf weken heeft gevochten om deze wedstrijd te winnen. Hoe verdrietig was het voor ons om deze strijd te zien. deze wedstrijd heeft hij niet kunnen winnen, zo laat ze weten. En eind augustus werd hij geopereerd nadat er eerder deze zomer ja, helaas dus blaaskanker was geconstateerd. vanwege ernstige complicaties volgde er, volgde er begin september nog een operatie. En Koos Alberts is deze vrijdag in het bijzijn van zijn dierbare kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen. Eh, nadat Koos Alberts eh, eerste eh, heeft gezongen op feesten en partijen... kwam zijn loopbaan in 1984. Kun je bedenken, dat is een hele tijd geleden alweer. Bijna meer dan 30 jaar geleden eigenlijk al. Dus in een stroomverstelling met de single Ik verscheurde je foto... die aan het einde van dat jaar op nummer 7 in de top 40 wist te komen. En in december stond de zanger zelfs met drie gelijktijdige nummers in de lijst... na de binnenkomst van Gisteren heeft zij mij verlaten... en Waarom ben ik met kerstmis zo alleen... Hij was de eerste Nederlandse zanger die dit dus wist te presteren. En in 1987 was ja, Albert dus ook betrokken bij het eh, ja, eh, ja, eh, beruchte auto-ongeluk en hij ontsnapte aan de dood. Sinds het ongeval was hij verlamd aan zijn onderlichaam... en kon hij eh, nog maar zingen met één stemband. En de zanger wist eh, zich na het ongeval terug te vechten op het podium... en oogste eh, waardering bij zijn fans. En in 1997 werd De Zomerzon zijn duet met Yvonne... zijn zeventiende en laatste hit in de top 40. Ja, Koos Alberts heeft natuurlijk ook opgetreden met grootheden... zoals bijvoorbeeld een andere Hazes heeft hij dus ook mee op het podium gestaan. Maar ja, helaas, hij heeft zich dus nu samen met de rest van de Nederlandse... Eh, eh, voorvechters van het eh, Nederlandse lied, levenslied, heeft hij zich dus samengevoegd. Koos, we zullen je missen. Dat was Koos. Koos Alberts. Wat een zielig verhaal. Ja, het is inderdaad, Koos Alberts heeft inderdaad best wel natuurlijk wat, wat, wat meegemaakt. Ehm, eh, ja, waaronder natuurlijk dat auto-ongeluk wat, eigenlijk, eh, wat hem eigenlijk fataal is geworden. En eh, ja, ja, toch heeft hij zich nog wel goed weten te, te presenteren. Hè? Zeker, zeker. Nou, alleen maar respect ervoor. Ja, het eerste nummer, wat was, wat was het eerste nummer wat, wat, jullie kunnen herinneren van Koos Albers? Want je hoort natuurlijk, ik verscheurde je foto. Maar ik, ik had op een gegeven moment dat nummer, mijn vader had het volgens mij een keer opstaan op de radio. Ik weet niet hoe oud ik was. dat, wat was dat nou ook weer? Ehm, ja, de wereld kreeg een kleur erbij. <laughs> Toen jij me zei, ik zie je zitten. En de zon die schijnt een beetje meer. Die eerste <laughs> keer met jou. Oké. Ja. Nee, dus. Eh, goed om te weten, Mike. Nee, uh, eh, daar moet ik even op terugkomen. Maar ik, ik kan het zo even niet voormalen. Jij kan het niet... Uh, nou, dat, nee. dat, dat weet jij toevallig nog dat het eerste, de eerste keer dat jij ooit van Koos Albers hebt gehoord? Ja, dat, dat is voorbijgekomen in mijn jeugd. Waarschijnlijk met mijn moeder. Ja. Maar dat ik het specifiek kan herinneren, dat ook weer niet. Nee, niet dat je echt voor het eerst kreeg voorgesteld... nou schatje, dit is Koos Alberts. Nee. De man, een van de mannen van het leven. Nu begrijp je het leven. Ja, <laughs> ja. Nu, inderdaad, nu ben je gewoon helemaal in het leven, inderdaad. Mijn vader die, eh, die heeft wel eens gezegd... als je geen Koos Alberts waardeert, kan je beter maar niks waarderen. Echt waar? Heeft nee, je vader dat echt gezegd? Nee, heeft hij niet gezegd. Oh. <laughs> Aha. Ja. Oké de rest van de avond nog wel veel meer somber nieuws. Ja, nou ja, laten we hopen dat we in ieder geval... Kijk, we hebben nog genoeg nieuws hoor, daar niet van. Maar eh, laten we hopen dat we in ieder geval natuurlijk eh, nog, eh, nog veel vrolijker nieuws voor jullie hebben. Ja, en we gaan straks natuurlijk ook nog even verder praten over Oktoberfest. En straks rond de klok van half acht gaan wij richting, het, ja, richting de onthulling weer van de nummer 40 tot en met 30 van de Euro Breakdown. En dan gaan we eens kijken wie waar is gebleven. In de tussentijd heb ik een plaat die we nog niet eerder hebben gedraaid hier. Dat is Taste en dat is van Tiger en Offset. En eh, waar die staan hoor je natuurlijk straks uh, in ieder geval rond de klok van half acht. Maar eerst eens even kijken wat voor plaat dit nou precies is.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 taste you can get a taste. Taste, taste. D love the taste. Taste. Worldwide, they gon' get a taste. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten verspreid tot in de verste uithoeken van ons continent.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 Op plek 38 Dennis Lloyd, Nevermind en Cheat Codes Little Mix, Only You. Vind je deze week op plek 37. Jess Glynn, I'll Be There op plek 36 deze week. En Childish Gambino, Summertime Magic vind je op plek 35. ASAP Rocky, Skepta, Praise the Lord... vind je op plek 34 deze week. En op plek 33 hoorde je natuurlijk net... Tyga featuring Offset met Taste. Juice World, Lucid Dreams op plek 32. En Cardi B, Bad Bunny en J Balvin met I Like It... vind je op plek 31. David Guetta, Sia met Flames vind je op plek 30 deze week. Gaan we ook gelijk naar door. Kom straks weer binnen terug met natuurlijk nog veel meer nieuws. Oktoberfest en wat al niet meer. Dus eh, blijf zeker luisteren en eh, daar gaan we. Guetta, Sia en Flames hoorde je net eh, de nummer 30 van de Euro Breakdown. Ah, jongens. Ja. Ja. Het is tijd, jongens. Het is tijd voor wat? Nou, voor, eh, we gaan een aantal dingetjes bespreken. Jet Rebel eh, gaan we onder andere even onder de loep nemen. we hebben nog wat ander nieuws. maar ik wil eigenlijk één dingetje even bijpakken. Want het is Oktoberfest in Zandvoort. Dat klopt. Dat klopt. En uh, Oktoberfest is eh, in principe het, het grootste eh, bier- en volksfeest over de <laughs> hele wereld heen. En dat is dus ja, voor iedereen, voor jong en oud, alles gaat daar naartoe. het wordt, oorspronkelijk wordt het natuurlijk in München wordt dat gedaan. en dat is vanaf 15 september tot en met 1 oktober. Dus wij stappen eigenlijk nog vrij laat in eigenlijk als je gaat denken over, de over 29 september. Maar ja, dat dus. Dus eh, het is eigenlijk de bedoeling dat je met z'n allen een hele grote biertafel gaat zitten. Bier gaat drinken, vrienden gaat maken. Eh, dansen, zingen, eh, braadworst eten, noem het eigenlijk allemaal op. <laughs> Dus, ik moet eerlijk zeggen dat het me echt ontschoten is. Echt waar? ja. Dat, het, het concept van nou, gewoon dit jaar Oktoberfest. Dat is me gewoon helemaal ontschoten. Ik ben ah. gewoon zoveel aan het werk dat alles wat in Zandvoort gebeurt is gewoon gone. Het enige wat jij gewoon eigenlijk hoort de hele week is dit school wel. Ah, en, en die was jij ook iedere keer hoort? Baby's, huilend. Ja, ja. Ik, ja, ja, dat dus. Ik hoor baby's, ik hoor school, naar schoolbellen valt wel mee. <laughs> dus ja, dus dat. Nee, maar hebben jullie vanavond uh, in ieder geval nog niks op planning staan... dan zou ik zeggen, joh, ga lekker naar Oktoberfest toe. Eh, rond 8 uur gaat het allemaal zo'n beetje rustig aan van start. En ik denk dat het rond 9 uur natuurlijk helemaal losgaat gaat. Ik, ik, hoop niet dat het zoals de, de Duitse Oktoberfest is dit jaar. Want in, hmm. toen Oktoberfest begonnen dit jaar na het eerste half uur heeft iemand zich al gemeld, eh, gemeld bij de eerste hulp. Echt waar? Ja. Hoe dan? Ja, ik denk, eh, die heeft gewoon niet gegeten. Die, die, zit al een jaar met smart te wachten op, eh, Shit, ja, op Oktoberfest. En die is gewoon als een, als een gestoorde gaan, gaan tanken natuurlijk. Ja. En eh, wat trouwens ook tijdens Oktoberfest, nou het is niet verplicht, maar het is traditie, is dat je dus in ledenhozen, in, in, in, heidejurkjes, om het even zo te noemen. Dus gaat dus eh, zo, zo, zo oud-Duits mogelijk. Oké. Ja. Ik hoor dat zeg maar, de, mensen die daar het bier komen brengen... dat zijn meestal vrouwen in leuke pakjes... die dan 36 grote pullen bier meenemen, toch? Kijk. Ja, die hebben een, wat kracht in hun klauwen. Ja. Daar wil je geen stom van krijgen. Ja, of, ja. ik, Misschien, misschien wil je daar wel iets anders van krijgen. Wat met handen te maken heeft. <laughs> Oké. Oh, ja. Yeah. Zo staat hij straks bij die vrouwen. Dus ja, dat in ieder geval. We gaan eh, door naar de Jet Rebel. Jet Rebel heeft eh, eh, ja, in ieder geval ja, iets toegegeven. Jet Rebel die geeft aan... Met drugs had ik een nieuw album makkelijker eigenlijk opgenomen. vrijdag is dus het zevende album van Jet Rebel verschenen. Getiteld 7. volgens de zanger die al jarenlang drugs gebruikte... zorgt zijn nuchterheid wel voor een moeizamere opnameproces. ja, moeilijker dus bij het opnemen dan bij de vorige albums. Hij geeft aan, ik ben nu twee jaar clean, eh, vertelt hij eh, als 27-jarige. En eh, hij heet, stiekem heet hij natuurlijk Jelle Tuinstra. Ehm, hij zegt, ik heb, me bijna volledig, ik heb het bijna volledig nuchter opgenomen toen ik merkte dat de naweeën er ook nog van waren. En ook nu heb ik nog steeds een, te dealen eigenlijk met de gevolgen van die jarenlange verslaving. Dus ja, nou ja, maar het is maar goed dat je lekker blijft gewoon lekker clean. Want tegenwoordig gaan heel veel artiesten door middel van een overdosis... of een ongeluk of, een, andere zaken gaan dood. Dus blijf maar lekker gewoon clean. Ja, maar ik denk, ik denk dat als je bekend bent... dat, dat je, ik weet niet, dat je meer zo'n idee hebt van... nou, mij zal dat nooit overkomen. Totdat het te laat is. Dat is waar, dat is waar. Ja, ik denk ook dat het is van... wat moet ik nou in zijn met mijn geld doen? Dat ook. Nou, ik had het geweten hoor. Ja, <laughs> Bakoterrein 150 bakooktrein. <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Gewoon een enorme garage kopen met een glanzende vloer... en gewoon honderd Lambo's erin stoppen. Echt waar? Allemaal dezelfde kleur. En dan gewoon, nou, wel, kies ik vandaag uit? <laughs> gewoon oh, dezelfde, dezelfde Lambo's in dezelfde kleur... en dan uitkiezen welke je neemt. Precies, want stel je voor, jij bent super lam. na Bakootrein, 100 nog wat. En je rijdt dat ding de muur in. Loop je gewoon naar huis en dan pak je er nog een. <laughs> Ja, eh, eh, zo moeilijk is het. ik zou wel eh, van alle dan zeg maar twee nemen. Zeg maar dezelfde kleur, maar niet alleen maar. Want misschien voel ik me de ene dag blauw en de andere dag rood. Nee, nee, nee, maar er is maar één kleur. Goud. Nee, nee. Oh, oh, oh, oh, oh nee, ik hoor het al. Ik, Quinten, als Quinten ooit de, de staat wint, dan, uh, dan Spreek het over goud. Joel Beukers komt morgen naar het circuit. Echt waar? Met de glanzende auto's van hem. Oh? Met de scoopmobiel en de rolls. Hij komt met, alle, met volle vaart komt hier naartoe. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga, ga kijken. Maken. Dus volgende, in ieder geval morgen, Joël Beukers. Eerst even naar de eh, Oktoberfest vanavond. Plus Bakotrein 12. 13. 13. En eh, ja, jongens, het wordt gewoon hartstikke gezellig. Maar voordat het allemaal gaat beginnen, gaan we eerst lekker verder met de Dan hebben We hebben zeker nog anderhalf uur voor ons kiezen. Ah, daar kom ik voor. Precies, iedereen komt daarvoor. Whenever, wherever, Conor Mayer, Crisscross Amsterdam. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you too. Get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever. We're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. mom's bad, but I never cared. And babe, I don't regret. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, you might well get me gone. I'll meet you every night. In every dream, I find your love. That makes me smile. Whenever I we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. day. I admit it, I don't take back what I say. If I said it, then I meant it. All my life I won a Grammy, but I probably never get it. I ain't never had no trophy or no motherfucking ribbon. Fuck the system, I'm that nigga. Bend the law, cut the rules. I'm about to risk it all. I ain't got too much to lose. Y'all been eating long enough. It's my turn to cut the food. Pass the plate with my drink. This my day. Lucky you, fuck you too. Woo! Y'all gotta move. Y'all gotta move. Y'all gotta move. Give me some room. Give me some room. Give me the juice. How about the coupe? How about the coupe? How about the shoot? Y'all gotta move. Y'all gotta move. Give me the juice. Back on my bullshit, my back to the wall, turn my back on you, all of you finished. Back to these bullets, it's back to the job, put my Mac out and all of you running. Back on my hood shit is back to the push. pushing. He and I'm actually pumping. Can't fuck with you rappers. You practically fucking. You might have went platinum, but that don't mean nothing. I'm actually buzzing this time. Straight out the kitchen. I told him the oven is mine. I do not fuck with you guys. If I don't kill you, just know you gon' suffer this time. I ain't no gangster, but I got some bangers, some chains, and some blazing. A couple of nines. Choppers and jimmies. A partridge, a pantry. My 20s and Christmas was nothing but lies. I run at you hot like a sumo. They say I talk like a chulo. I live in Mars, I'm not Bruno. Bitch, I'm a duck, call me Cujo play your cards, I reverse on you all, and I might just drop all like a uno. they broke boca, my they call it buto, and all of you culo. Step they better to level up in the ghetto, the ghetto, looking for something I probably can never find now. Shit irrelevant till the beat die down. The truth is, niggas, they really want me tied down. I've been alone and never needed nobody, just only me and my shotty. I tell these niggas to lie down. Keep all the money, I never wanted a lifestyle. I just pray to God, my son will be alright now. I said, ain't no love for the other side of anyone who ever wants smoke. When I die, I'm going out as an underdog who never lost hope. in the wrong cab, down the wrong path, nigga, wrong way, wrong road. Snakes in the grass, trying to slither fast. I just bought a fucking I lawnmower. said a lot of things in my day. I admit it, this is payback in a way. I regret it that I did it. I don't want a couple Grammys, but I sold my soul to get them. Wasn't in it for the trophies, just the fucking recognition. Fuck bucks a difference. I'm that cracker, been the law, fuck the rules. Man, I used to risk it all. Now I got too much to lose. I've been eating long enough. Man, my stomach should be full. I just ate, lick the plate, my buffet. Lucky me, fuck you, think. I got a couple of mentions, still I don't have any manners. You got a couple of ghostwriters, but to these kids it don't actually matter. The asking me what the fuck happened to hip hop. I said I don't have any answers, cause I took a nap when I dropped my last album. It hurt me like hell, but I'm back on these rappers. And actually, coming from humble beginnings, I'm somewhat uncomfortable winning. I wish I could say what a wonderful feeling. We're on the upswing like we're punching the ceiling, but nothing is feeling like anyone has any fucking ability to even stick to a subject. It's killing me. The inability to pin humility. Hunter the bother the why don't we make a bunch of fucking songs about nothing and mumble and fuck it. I'm going for the juggler. Shit is a circus. You clowns that are coming up. Don't give an ounce of a motherfucker about the ones that were here before you that made rap. recap, way back, and seize that. Recap on tape decks, eight that's with a G rap caps and We need three stacks ASAP and bring Max the ace back. Cause tats for these rappers have brain damage. All the lean rapping, face tats rubbed out like tree sap. I don't hate trap and I don't wanna see mad, but in fact, what I owe me at the same cat that would take that feedback and aim back. I need that. But I think it's inevitable. They know what button to press and whatever the pull to give me the snap though. And if I paid attention, I'm probably making it bigger, but you've been taking the dicks on a fucking backhoe. On the freak any minute, got me thinking of finishing everything with a seed of minute and reaping the benefits. I'm a at the the again as I'm peeking and thinking about an evil intent of another beat. I'm a killigan. Cause even if I gotta end up eating a pilligan, even ketamine, a methamphetamine with a mini, then it better be at least 70 at 300 milligram, and I might as well, cause I'ma end up being a villain again. Level to shit, I got an elevator. You could never say to me, I'm not a fucking record breaker. I sound like a broken record every time I break a record. Nobody could ever take away the legacy I made. a never gave motherfucker, never got a right to be this way. I got spikes inside my DNA, but I roll till the wheels fall off. I'm working tirelessly, ayy. It's the moment y'all been waiting for, like California wishing rain pour, and that drought y'all been praying for. My downfall from the eight mile to the south pass to the same marshal that outlaw that they say is a rider might have fell off. I'm back on that bull like the cowboy. So y'all gotta move, yeah. Y'all gotta move, yeah. Y'all gotta move. Give me some room, give me some room. Give me the juice. How about the coupe? How about the coupe? How about the shoot? Y'all gotta move. Y'all gotta move. My heart going up and down when it's you I see so salty, cause y'all so sweet. You ain't the one that I want, you the one I need. Telling your friends that you're really not in love with me. You can keep on ranting, but I know you like that. Why you acting like that? TV, Nicki Minaj, Murder. En daarvoor hoorde je Gassy, French Montana, Creep on Me. Jongens, het gaat allemaal weer zo lekker. Ik hoorde net dat mijn dochter tegen me aan het praten is eh, op de radio. Hartstikke lief. Wat lief. Eh, heel erg schattig. Hallo schatje, hier is papa. Alles goed met jou? <laughs> kan je me horen? En als je me kan horen, steek je handjes maar in de lucht hoor. Ja, heb je dat gedaan? Hartstikke goed. Ik wou dat ik iemand had die dat deed. Ja? Jij, jij wou dat jij iemand had die, eh, die dat deed? Die ik wou dat ik iemand had. <laughs> Het <laughs> klinkt heel eh, heel Maar nu, kijk, eh, nu, lach ik erom. Maar elke avond, elke avond huil ik mezelf in slaap. Naast die 26 flessen Bacardi die leeg liggen. <laughs> Nee, dat zijn er toch 12, of niet? Uh, nee, dan hebben we... 12, Ik kan al een maand niet slapen. Ah. ik Jij kan al gewoon een maand kun jij niet slapen. Nee, daarom, gewoon als je een fles bakken achterover niks aan dan moet je gewoon zo'n live sites knuffelbier halen. Wacht even, ik heb, een, ik heb een ingesproken bericht. Dat ga ik even laten horen. <laughs> ja, ze heeft het gehoord. Ze heeft het nou, gehoord. Kijk wat een... Je hebt wel echt fans hier, hè? Ja, ik heb zeker fans, ja. Onze enigste Euro Breakdown fan. Ja, zeker. De rest, is, de rest zijn allemaal haters. Ze zijn allemaal tegen, zijn, zijn allemaal tegen cyberbullying en dergelijke. Zou het niet Geen eh, shout-out naar JF, dus... Ehm, <laughs> oh, breng jezelf in de problemen? Eeuwig, eeuwig. Jongens, jongens, jongens. We gaan eh, straks weer eh, verder, want we gaan aftellen van de 30 naar de nummer 20. Maar, eh, Quint, had jij nog iets speciaals in het nieuws of niet? Want ik, ik heb wel, wel wat nieuws, jazeker. zeker. Ariana Grande had jij nog wel wat over. Vertel. Ja, dat klopt, want Ariana Grande is verdrietig. Vertel, vertel. En, is nou ja, zij heeft het zwaar. Dat probeerde ze duidelijk te maken in een reeks berichten op Twitter... Eh, ze post op Twitter echt hele, hele verdrietige berichten van... kan ik een, alsjeblieft één keer een goede dag hebben? En ik ben echt super moe. Ja, kan ik begrijpen. Nou, de evenementen die zijn gebeurd. Eh, eerder deze week maakte ze al bekend dat de kans groot is... dat ze voorlopig niet meer op tournee gaat. Ze zegt, eh, ze zegt jullie kunnen een hele tijd gaan sparen. Zo reageerde ze op een fan die hoopt op het tournee rond haar nieuwste album. Ja, we weten het niet. De zangeres liet deze week al een verklaring tussen uh, sturen rond haar afwezigheid tijdens de uitreiking van de Emmy Awards. Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen jaren eh, heeft Ariana wat meer tijd nodig om te helen. Ze zal dicht bij huis blijven en deze tijd benutten om bij haar dierbaren te zijn... en om zonder deadlines te kunnen werken aan hun muziek. Eh, blijkbaar wordt haar verloofde, Pete Davidson... dus ook geregeld met de dood bedreigd door jaloers fans. Misschien ook wel een naarpuntje. Ja, dat kan ik me op zich wel voorstellen. Dat het een heel naar puntje is. Eh. ja, het is, eh, het is helaas niet anders. De eh, dood van Mac Miller. Ja, er zijn ook heel veel mensen die, die, die, dat, die dat toch wel ook aan haar wijten. Al ben ik het daar niet helemaal mee eens. Mac Miller was al heel erg verslaafd. En de reden dat zij brak met hem, dat was dus, dus- omdat hij ja, iets te veel van de snoeppot hield. Klopt, maar ik denk dat, zeg maar, niet, niet, niets negatiefs naar haar toe. Maar ik denk dat, dat zij uit elkaar gegaan zijn. Ik denk dat dat dan wel een, een stapje verder heeft geholpen. Ja, dat klopt. Maar, of je dat daarna kan verwijten, is, is het volgende. Ja, maar moet je dan bij elkaar blijven om, om, om eh, eh, dan iemand zijn gezondheid te redden? Dan, dan, ja, hè, dan, ja, nee. Nee ik, nee, ik ben het er niet mee eens in ieder geval. Nee, nou. Dus ja, ik, ik, ik, snap inderdaad dat, dat, dat mensen daar zo over denken. Maar ik ben ook wel weer van mening dat dat eh, eh, niet aan haar te wijten is. Macmillan zat al vrij diep in de put. En dat was ook al bekend. Hè? Dat, dat, eh, Heeft hij meerdere malen aangegeven. Ja, dus daar, weet je, daar, daar valt gewoon weinig, weinig, aan, weinig schuld bij haar neer te leggen. Dus ja, we gaan gewoon weer even lekker verder. Want we gaan doortellen vanaf de nummer 30 naar de nummer 20. Dus het is alweer tijd. Yes, de het aftellen is begonnen. De aftellen. Goed Nederlands. De aftellen. Goed Nederlands. We gaan beginnen bij de nummer 30 deze week. Dat is David Guetta en Sia met Flames op plek 29. Silk City, Dua Lipa en Electricity. Op plek 28 Ariana Grande, God is a Woman. Plek 27 Criss Cross, Amsterdam, The Boy Next Door en Conor Mayard met Whenever. Eminem, Jordan Lucas op plek 26. En op plek 25 Gashi, French Montana, DJ Snake, Creep On Me. Six, ik echt dat is nog steeds echt gewoon 6 9 featuring Nicki Minaj en Murder Beat met Fefe. vind je op plek 24. En plek 23 is 5 Seconds of Summer met Youngblood. Op plek 22 is dat Rudimental en Major Lazer, Emery en Mr. Easy met Let Me Live. Plek 21 hebben we Bazzy met Camilla Cabello met Beautiful. En op plek 20 wederom, maar dan Ariana Grande met Breathing gaan we nu naar luisteren. Gaan we straks ook eh, dit uur eh, afsluiten. Want ik denk dat we, eh, dat we eh, in twee uur alweer de tips moeten gaan voorbereiden. Oh. Hebben jullie allemaal een tip? Goed dat je het zegt, Mike. Hebben jullie een... Ik weet dat Vanity al heel, heel erg... Vanity was op tijd met de tip. Zeer op tijd. Ik ben op tijd. Dinsdag of woensdag had je hem al, ingeleverd volgens mij. Ja. zo. Ja. <laughs> oh, dat was echt heel helder. Frank, Dana, als je luistert... Zo kan het ook. <laughs> Zo kan het ook. <laughs> nee, ja, klopt. Ik, ik kwam het tegen en op dat moment vond ik het echt een heel chill nummer. Oké. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar... <laughs> Nou ja, we gaan, het, we gaan het meemaken. De tips gaan we straks aan het eh, begin van het eerste uur gaan we hier luisteren. Je moet het maar weten, wordt dit keer, eh, dus, uh, wordt dit keer in twee uur gespeeld tussen Vanity en Quinten. Jullie hebben nog nooit één op één tegen elkaar opgenomen, dus ik ben benieuwd. Wie gaat dit winnen? Je hebt wel een keer gewonnen, toch? Nee. Eh. nee. Het is nog niet zo erg als met Patrick. <laughs> we gaan het meemaken. Jongens, we gaan luisteren naar de nummer 20, Ariana Grande. Breathe in, straks door naar het tweede uur waar we ook de tips... en je moet het maar weten weer gaan spelen. MC Falafel komt natuurlijk ook nog voorbij, maar eerst eens even naar Ariana Grande.